uur. Woldhuis met het NOS-journaal. Militairen die ziek zijn geworden van giftige chroomverf... krijgen een schadevergoeding van Defensie. Ze hoeven niet te wachten tot het onderzoek naar de gifverf helemaal klaar is. Dat kan nog twee jaar duren. Zeker 225 medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden... doordat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore betaalt als schikking in een corruptiezaak 240 miljoen dollar aan het Openbaar Ministerie. Het bedrijf maakt installaties voor de opslag van olie en gas. In Afrika en Brazilië heeft het handelsagenten en ambtenaren omgekocht om opdrachten binnen te halen. Tussen 2007 en 2011 zou het bedrijf daar 200 miljoen dollar aan hebben uitgegeven. China en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. President Obama wil de uitstoot van Amerika in 10 jaar met zo'n 30 verminderen. Xi wil zich niet vastleggen op een percentage, maar hij belooft wel voor het eerst om de groei van de uitstoot te beperken. Beide landen zijn samen verantwoordelijk voor 40 van de wereldwijde uitstoot. De Amerikaanse militair die zegt Osama Bin Laden te hebben doodgeschoten... heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan op televisie. De 38-jarige Rob O'Neill gaf een interview aan Fox News... en daarin zei hij dat hij er niet op had gerekend dat hij de missie zou overleven. Zijn ex-collega's hadden veel kritiek op O'Neill. Volgens hen heeft hij het fatale schot niet gelost... en ook vinden ze dat hij nooit uit de school had mogen klappen. Amazon is vanaf vandaag ook actief in Nederland. De grootste webwinkel van de Verenigde Staten begint met de verkoop van 20.000 Nederlandse e-boeken via een Nederlandstalige website. Volgens het bedrijf is met de grootste Nederlandse uitgeverijen een akkoord bereikt. Nederlandse boekenwereld was bang voor de komst van Amazon vanwege zijn lage vergoedingen voor uitgeverijen. Het weer, vanochtend eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking en af en toe lichte regen.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 Daar staat tussen de berg en kloppen. Diemen 7 kilometer. Bij kloppen Diemen is een auto stilgevallen. Blokkeert daar één rijstrook. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude dijk 3. A5 Amsterdam richting Hoofddorp, 3 kilometer voor knooppunt De Hoek.